Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het amputeren van kanker is vaak onnodig. Op lange termijn geeft een borstparende operatie net zoveel kans op overleven. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Volgens het NIAVL is het niet zo dat vrouwen die in het verleden een amputatie hebben ondergaan beter voor een borstbesparende operatie hadden kunnen kiezen. Het gaat om vrouwen die een keuze hebben en die kiezen nu vaak uit veiligheid voor een amputatie, zegt het instituut. Uitzendconcern USG People, het moederbedrijf van onder meer de uitzendbureaus Start en Uniek, heeft minder omzet geboekt. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de omzet tot ruim 795 miljoen euro. 5% minder dan dezelfde periode in 2010. USG People is in 10 Europese landen actief. De omzet van het concern daalde het meest in Nederland. USG People verwacht dat de vraag naar uitzendkrachten voorlopig niet zal toenemen. De kathedraal van Christchurch in Nieuw-Zeeland wordt gesloopt. Het 131 jaar oude gebouw is door de recente aardbevingen zo zwaar beschadigd dat het volgens de bisschop te duur is om de kerk te restaureren. Dat zou zo'n 60 miljoen euro gaan kosten. Volgens de bisschop wordt de kerk met het grootst mogelijke respect ontmanteld. Er zullen bijvoorbeeld geen bulldozers worden gebruikt. Het is de bedoeling dat er in Christchurch een nieuwe kathedraal wordt gebouwd. De eikenprocessierup zal dit jaar weer de nodige overlast veroorzaken, verwacht het eikenprocessierups kenniscentrum. De vorstperiode van vorige maand heeft geen grote invloed gehad op de populatie. Er zijn genoeg rupseitjes over om op grote schaal overlast te veroorzaken. Het kenniscentrum verwacht dat de meeste rupsen rond 9 april uit het ei komen. En rond 19 mei krijgen ze dan de eerste brandharen. Mensen kunnen daar rode ogen van krijgen, maar ook zwellingen of braakneigingen. Het weer vanochtend bewolkt met nevel en plaatselijk mist. Vanmiddag op een paar plaatsen zon. Het wordt 9 graden op de wadden tot 14 in het zuiden. Morgen weinig verdring. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.